Half uur. Dit is Martijn Nijhuis met haal. De politie in Twente heeft afgelopen nacht na een wilde achtervolging op de A1 twee benzinedieven aangehouden. Ter hoogte van Noord-Deurningen hadden de twee inzittenden van de auto getankt waarna ze er zonder te betalen vandoor gingen. Bij Marklo dwong de politie de auto tot stoppen. Toen de agenten waren uitgestapt ramde de bestuurder de politieauto en reed weg. Ter hoogte van Hengelo konden de dieven alsnog worden aangehouden. Daarbij loste de politie een aantal waarschuwingsschoten omdat de mannen opnieuw probeerden te vluchten. De verdachte wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. In de Oude Kerk in Delft besteedt de predikant tijdens de dienst speciale aandacht aan prins Frieso. Na de zegen wordt het zesde couplet van het Wilhelmus gezongen. De hervormde gemeente in Delft heeft een speciale band met prins Frieso en prinses Mabel omdat ze in die Oude Kerk zijn getrouwd. Oranje zelf waren gistermiddag bij een kerkdienst in Leg. Tijdens de mis werd een gebed aan prins Friso opgedragen. De Afghaanse president Karzai heeft opgeroepen tot kalmte na het geweld van de afgelopen vijf dagen. Nu is het moment om de rust te laten weerkeren en onze vijanden niet de kans te geven om misbruik te maken van deze situatie, zei hij op televisie. In Afghanistan zijn de afgelopen dagen tientallen doden gevallen bij protesten tegen verbrandingen van Korans op een Amerikaanse legerbasis in Bagram. Volgens de Amerikanen zijn ze per ongeluk verbrand. In Syrië wordt vandaag een referendum gehouden voor een nieuwe grondwet. De oppositie heeft opgeroepen tot een boycott omdat de macht van president Assad nauwelijks zou worden ingeperkt met die nieuwe wet. Gisteren vielen bij confrontaties tussen het leger en tegenstanders ongeveer 90 doden. Het weer. Bewolkt en plaatselijk wat motregen. In de loop van de ochtend opklaringen. Vanmiddag veel zon, vooral in de kustgebieden. Maximum temperatuur 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.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 Ik heb een nummer van eh, Dave Brubeck bij me met eh, Katie Katie's Blijkbaar een nummer waar je wel op kan dansen in tegenstelling tot al zijn andere <laughs> nummers. Ehm, Katie Katie's Joe Henderson. Joe Henderson, ehm, relatief eh, onbekend in zijn beginjaren. Later heeft hij veel bekendheid uh, werd het, gekregen. En een van zijn albums die een ommekeer zijn, hebben betekend is het album The Big Band. Van dat album gaan wij draaien. Het derde nummer, Isotoop. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. <laughs> she does it like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in argument without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damn. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings. that isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. <laughs> she goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green, green grass, grass under her shoes Joe Henderson's Big Band zijn we verder gegaan met een nummer van Tony Bennett en Lady Gaga. Eh, zeg maar twee weken geleden zat ik in de auto en luisterde ik naar Aero Jazz en toen zag ik op de display dit nummer eh, staan. En mijn verbazing werd natuurlijk gewerkt Lady Gaga. Ik denk, hoe kan het nou jazz te zijn? Ik heb het nagezocht en ja hoor, Tony Bennett heeft afgelopen jaar een eh, cd opgenomen op 85-jarige leeftijd. 60 jaar in het vak. En heeft daar duetten gemaakt met alle pop, grote popartiesten van het moment. En een van deze nummers is met Lady Gaga. Ja, Bruut. <laughs> Bruut is dus een nieuwe jazzband. Brutmusic.com. um, ehm, Bruut is een eh, formatie van een aantal eh, jonge heren, een viertal jonge heren. Eh, alle nog onder de 25. Ehm, ze hebben 10 februari hun debuutalbum uitgebracht wat te koop is bij bol.com en iTunes. 11 eh, maart zullen ze in de stichting de Haarlemse Jazzclub uh, staan in Haarlem. Ehm, ja, we gaan naar een nummer luisteren wat is opgenomen in, in Haarlem in de, soep, eh, de soepmarkt. Ehm, we gaan luisteren. be gay.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 And how can anybody keep from prancing? We should be gay. I claim the way to loosen up your feelings is sing and shout. I'm thrilled, all melodies are so appealing, I dance about. tra la la la la la la la la la with a happy heart tra la la la la la la la Ja, van de cd van de Crooners, Mario Lanza met Funiculi, Funicula. Het wordt een beetje een, ehm, een ja, merkwaardig uur, want er is zoveel moois te vinden. Het volgende nummer wat, eh, wat ik heb uitgekozen is van Louis Jordan. Het nummer heet Caldonia, is misschien bekend. Eh, Louis Jordan is een, ehm, is een eh, Amerikaanse artiest die heel veel in geëxperimenteerd heeft. En die als grondlegger wordt gezien eigenlijk van, van R&B, blues, maar ook rock and roll. Veel van de toekomstige rock and roll artiesten hebben eigenlijk inspiratie van zijn ja, repertoire gehaald. Louis Jordan met Caldonia. Mama didn't know what Caledonia was putting down. So I'm going down to Caledonia's house and ask her just one more time. Caledonia! Caledonia! What make you be Het was een nummer van een cd, wederom van Lee Morgan, van een van zijn allereerste cd's, Volume 2. Het nummer wat jullie hoorden was Latin Hangover, geschreven onder andere door Benny Colson. Ehm, op dit nummer, naast Lee Morgan, ook Kenny Rogers op altsax, Hank Mobley op tenorsax, Horace Silver op piano, Paul Chambers op bas en Charlie Pership op drums. Het volgende nummer wat we gaan doen is van uh, Abby Lincoln... Samen met Stan Getz. Eh, de cd heet You Gotta Pay The Band. Het is een van de laatste cd's opgenomen door Stan Getz. Het nummer wat we gaan draaien is Beurteloon. call flying way up there so high. Wonder what's your story? Bird alone, flying low over where the grass is outside. Het volgende nummer dat we gaan draaien is eh, wederom van Brut. Ik heb hier al eerder eh, iets van gehoord wat zij live speelde op de eh, supermarkt in Haarlem. Ehm, nu gaan wij luisteren naar een nummer Surf. Dat is een debuutalbum eigenlijk. Of een debuut, debuutnummer wat ze ook bij de, ik bij de Wereld Door al hebben gespeeld. Dus we gaan luisteren naar Brut met Surf. was Dizzy Gillespie met Blue and Boogie. Ehm, ja, het zit er alweer bijna op, lieve luisteraars. Ehm, we hebben nog slechts tijd voor één nummer. Wel wil ik nog heel eventjes eh, inhaken op wat er vanmiddag allemaal in het wapen van Zandvoort gaat gebeuren. Om vier uur speelt eh, Adam Spoor met zijn Spoor 5 eh, zijn nummers daar. En u bent van harte welkom. Ehm, wij gaan verder met het laatste het laatste nummer alweer. Um, de inmiddels wijle Amy Winehouse met Moody's Mood. There I go, there I go, there I go, there I go. Pretty baby, you are the soul, snaps my control. Such a funny thing, let me get next to you. So am I insane or do I really see heaven in your eyes? Bright as stars. Oh, we are one. sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only.